Uur. Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Spanje te pakken. Het was een spannende race met ook veel problemen bij Ferrari... waardoor de grote concurrent van Max, Charles Leclerc, uitviel. Ik zie het gebeuren. Verstappen wint in Barcelona, zes jaar na zijn eerste zegen. Tel even mee, zes jaar na zijn eerste zegen is dit nummer 24. En ik denk echt dat we op weg gaan naar de 100. Het is sowieso een lekkere dag voor sportliefhebbers. De hockeysters van Den Bosch zijn in de laatste seconde van de wedstrijd voor de 21ste keer landskampioen geworden. Dat is een record. En er is ook gevoetbald. AZ won in de play-offs met 2-0 van Heerenveen. De speler die de meeste fluitconcerten heeft ontvangen in dit seizoen... Zakaria Ghalal zojuist ingevallen. Zet AZ van dichtbij op een 2-0 voorsprong. Controleert op de borst, omspeelt zijn directe tegenstander... en schiet diagonaal van dichtbij raak. AZ gaat door naar de, de play-off finale om Europees voetbal. En over een uurtje mogen Vitesse en FC Utrecht uitvechten wie dan de tegenstander wordt. In Kaatsheuvel in Brabant hebben gisteravond zes mensen zich bij een EHBO-post gemeld. Ze denken dat ze slachtoffer zijn van needle spiking. Slachtoffers worden dan met een dunne injectienaald gedrogeerd. Een van de melders is een vrouw van 18. Ze werd onwel en is naar het ziekenhuis gebracht. KLM heeft vandaag nog eens 12 vluchten moeten schrappen. Er is een tekort aan personeel en een hoop anderen melden zich ziek. Ook voor morgen zijn er al meerdere vluchten geannuleerd. En Willem Bouwman van 82 heeft weer eens een record verbroken. Hij is supergoed in hoofdrekenen en doet wel vaker recordpogingen. Dat ging al een keer bijna mis, omdat tijdens het blokken de telefoon van zijn vrouw afging. Ik durf daar niet op te reageren. <laughs> Het was een appje. Het was een appje. Wat gebeurde er nou, mevrouw Bouwman? Heel vreselijk. Ik, had, ik was door de zenuwen vergeten dat ding eh, niet op de vliegtuigstand te zetten. Nou, gisteren ging het allemaal wat soepeler. Meneer Bouwman moest uit zijn hoofd de derde machtswortel van een getal met 36 cijfers uitrekenen. Daar deed hij 8 minuten en 46 seconden over. En dat was dus sneller dan het oude record. Dat trouwens ook van hemzelf was. Het weer nog, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. En ook vanavond is het nog lang aangenaam, 20 tot 24 graden.